met het NOS-journaal. In de Japanse havenstad Yokohama zijn de eerste passagiers van het cruiseschip Diamond Princess van boord gegaan. Sinds begin deze maand zaten alle 3700 passagiers, met daarbij ook Nederlanders, in quarantaine vanwege de uitbraak van het coronavirus. Volgens officiële cijfers zijn zeker 540 opvarenden besmet geraakt. Alle passagiers zijn getest en wie niet ziek is mag het cruiseschip verlaten. Mensen die rechtstreeks contact hebben gehad met een patiënt... moeten nog twee weken in quarantaine blijven. De Diamond Princess is de plek met de meeste besmettingen door het coronavirus buiten China. Boze boeren protesteren vandaag opnieuw tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Organisatie Farmers Defence Force verwacht zo'n 7500 demonstranten in Den Haag. In Drenthe zijn gisteravond 30 tractoren aan de kant van de weg gezet. Ze werden bekeurd omdat ze op een autoweg reden. Tijdens eerdere boerenprotesten eind vorig jaar ontstonden veel files. Steeds meer bedrijven vestigen zich in Nederland vanwege de brexit. Afgelopen jaar deden 78 bedrijven dat, bijna twee keer zoveel als in het jaar ervoor. Het zijn volgens het ministerie van Economische Zaken vooral bedrijven in de zakelijke dienstverlening, IT en media- en advertentieindustrie. Door klimaatverandering en ongezond eten staat de gezondheid van kinderen onder druk, zeggen UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze pleiten onder meer voor internationale afspraken om reclames die gericht zijn op kinderen te weren. Bovenaan de lijst van kinderenwelzijn staan Noorwegen, Zuid-Korea en Nederland. Een vermeende handlanger van Ridouan Taghi werkte aan een programma voor RTL. Het is Delano R., medeoprichter van motorclub Calo Wago. Hij wordt ervan verdacht dat hij voor Ridouan Taghi moorden heeft georganiseerd. Na zijn arrestatie, eind 2018, stopte het project van RTL. Het weer, af en toe zon en een enkele bui. Vanmiddag 7 graden en een stevige wind uit het westen. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen 10 graden met in de middag flinke buien en kans op zware windstoten.